De banken in Griekenland blijven voorlopig dicht. Ze hebben bijna geen geld meer in kas. Als de banken weer open willen, zullen ze extra geld moeten krijgen van de ECB. Het politieke akkoord van vanmorgen zou de ECB wel makkelijker over de streep kunnen trekken om de Grieken meer geld te geven. Het Hongaarse leger is begonnen met de bouw van een omstreden hek aan de Servische grens. Het hek moet voorkomen dat illegale immigranten het land binnenkomen. Bulldozers begonnen vanochtend te graven in het zuiden van het land. Het hek van 4 meter hoog komt langs vrijwel de hele grens met Servië. Het wordt zo'n 175 kilometer lang. De Verenigde Naties en de Europese Unie hebben kritiek op de maatregel. Ze vinden dat de bescherming van vluchtelingen in het geding is. Twee vrouwen die in minirokje op een markt in Marokko liepen worden niet vervolgd. De rechter vindt dat ze geen strafbaar feit hebben gepleegd. De vrouwen van 23 en 26 jaar werden door twee jongens belaagd. Die vonden dat de vrouwen zich onzedelijk gedroegen. Toen de vrouwen de politie belden, werden ze zelf opgepakt. Arrestatie leidde tot veel ophef in Marokko. In verschillende steden gingen mensen de straat op om te demonstreren voor meer vrijheid. Justitie gaat nu bekijken of de twee jongens worden vervolgd voor mishandeling. Robin van Persie heeft een akkoord bereikt met Fenerbahce. Hij zet morgen zijn handtekening onder het contract, meldt de Turkse club op zijn website. De 31-jarige aanvaller van Oranje komt over van Manchester United. En onder meer door blessures kwam van Persie daar steeds minder aan spelen toe. Het weer bewolkt, een periode met regen of motregen. Het is 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw weinig zon, soms wat regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam staat 4 kilometer file tussen Delft-Zuid en de afrit rode Reis.